Kees Groot met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wiebes heeft hoge verwachtingen van de Panama Papers. In de uitgelekte documenten staan gegevens over belastingontduiking en ontwijking. Ook Nederland komt erin voor. Wiebes zei in de Tweede Kamer dat bij de Belastingdienst een juichkreet opging vanwege de onthullingen. Hij benadrukte wel dat iemand pas schuldig is als dat is vastgesteld. De premier van IJsland, Gunnlaugsson, heeft de president gevraagd het parlement te ontbinden om nieuwe verkiezingen mogelijk te maken. De president heeft het verzoek geweigerd. Koen ligt zwaar onder vuur omdat hij wordt genoemd in de Panama Papers. Hij en zijn vrouw zouden via de Maagdeneilanden geld hebben geïnvesteerd in IJslandse banken. Gisteren was er in Reykjavik een grote betoging tegen Koen De Belgische Belastingdienst heeft vandaag de eerste boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die geen tol hebben betaald op de snelweg. De kilometerheffing is vrijdag ingegaan, maar tot vandaag werden er nog geen boetes opgelegd. Die boete is 1000 euro. Vluchtelingen krijgen voortaan eerder te horen of ze vrijwilligerswerk mogen doen. Nu duurt dat een week of vijf. Binnenkort wordt dat twee weken. Minister Ascher van Sociale Zaken heeft dat afgesproken met uitkeringsinstantie UWV. Ook vluchtelingen die nog niet weten of ze in Nederland kunnen blijven... kunnen vrijwilligerswerk doen. Ascher vindt dat belangrijk als middel tegen de verveling. De Raad van State maakt zich zorgen over de manier waarop de politiek de laatste jaren beleidsplannen maakt. Door moeizaam bereikte akkoorden die het kabinet soms sluit... worden de juridische en praktische kant van plannen steeds minder belangrijk... waarschuwt de Raad in het jaarverslag. Volgens de Raad van State lijkt het voor politici soms belangrijker... dat een politiek akkoord wordt uitgevoerd dan dat het akkoord echt nut heeft.